zondagochtend bij de kerk in Wayne ten westen van Detroit te schieten. Een kerkganger die er net aankwam besloot met zijn pick-up truck op hem in te rijden. Daarna schoten beveiligers hem dood. Een politiecommissaris noemde het ingrijpen een heroïsche daad. De afgelopen uren hebben Israël en Iran elkaar opnieuw aangevallen met raketten. Israël heeft onder meer de militaire basis Parchin ten zuidoosten van de hoofdstad Teheran onder vuur genomen, melden Israëlische media. Vanuit Iran komt weinig informatie naar buiten. Persbureaus melden op basis van bronnen in het land dat er explosies zijn geweest... maar de precieze locaties en informatie over schade zijn niet bekend. In Israël klonk in de nacht opnieuw het luchtalarm vanwege een Iraanse aanval. Het Israëlische leger zegt dat een ballistische raket is afgevuurd... en dat die door de luchtafweer is onderschept. Het Griekse eiland Chios is getroffen door natuurbranden. Er zijn 16 dorpen geëvacueerd en meer dorpen moeten zich volgens Griekse media daarop voorbereiden. Chios is een van de grotere Griekse eilanden en ligt voor de kust van Turkije. Er zijn drie brandhaarden die ontstonden binnen anderhalf uur van elkaar. De autoriteiten laten onderzoeken hoe dat kon gebeuren en of er sprake is van brandstichting. Meer dan 100 brandweerlieden zijn ingezet. Ze krijgen hulp van 10 blushelikopters en enkele vliegtuigen. In de loop van de dag komt de versterking uit de hoofdstad Athene en uit Thessaloniki. Het weer, vooral in het westen, kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. Er staat een matige tot krachtige westenwind. In de ochtend trekken meer buien vanuit het westen over het land. In de middag is de zon vaker te zien.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 than you ever thought I was. You ever thought I was. Gotta have a little bit, just a little bit. I need a little bit of respect. Gotta have a little bit, just a little bit. I need a little bit of respect. Respect Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Tijdens de spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad over de Amerikaanse aanvallen op Iran... zijn harde woorden gevallen tussen de ambassadeurs van Iran en de VS. De Amerikaanse VN-ambassadeur waarschuwde Iran om Amerikaanse